7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp van Economische Zaken wil meer gas winnen uit de Noordzee, schrijft het AD. Zo wil hij minder afhankelijk worden van de winning in Groningen en de import uit Rusland. Volgens de nieuwste cijfers zitten er nog flinke hoeveelheden gas in de zeebodem. 118 miljard kubieke meter in bekende velden en mogelijk nog 165 miljard kub in gasvelden die nog niet zijn ontdekt. De politie heeft op de kermis in Beverwijk drie jongeren aangehouden... die samen met tientallen anderen een meisje zouden hebben belaagd. Volgens een getuige werd het 15-jarig meisje geslagen en geschopt. De daders maakten deel uit van een groep van ongeveer 50 jongeren... schrijft RTV Noord-Holland. Afgelopen weekend waren er al ongeregeldheden... tijdens de feestweek in Zandpoort, enkele kilometers verderop. In de Spaanse badplaats Salau zijn rellen geweest na de dood van een migrant. Een Senegalees van 50 sprong van een balkon tijdens een politieinval. De politie wilde hem arresteren op verdenking van fraude met onder meer illegale dvd's. Zo'n 200 migranten trokken daarna het centrum van Salau in. Ze gooiden met stenen, barkrukken en tafels naar de politie. 16 mensen raakten gewond, er zijn zeker 12 mensen opgepakt. Dominee Martin Luther King hield zijn beroemde I Have a Dream toespraak in 1963 niet voor het eerst. Eind 1962 kregen scholieren in North Carolina al vrijwel dezelfde toespraak te horen. Blijkt uit een opname die onlangs is ontdekt. Het was al wel bekend dat King op die school ook I Have a Dream had gezegd, maar niet dat ook de rest van de toespraak vrijwel gelijk was. FC Barcelona heeft de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League won met 5-4 van Sevilla, de winnaar van de Europa League. In de tweede helft verspeelde Barcelona een 4-1 voorsprong, maar in de verlenging maakte Pedro alsnog het winnende doelpunt. Het is de vijfde keer dat Barcelona de Europese Supercup wint.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 Does anyone wanna go in the garden. Is anyone gonna go dance up on the roof? If you dare, dream of yesteryear. In the air, do a step with bare a step. Get your back. Is anyone gonna go waltzing in the garden?